het NOS nieuws van 12 uur. Emberbrand, website waarop mensen hun aangifte inkomstenbelasting kunnen invullen. De site van de Belastingdienst is geregeld overbelast en daardoor onbereikbaar. Vandaag is de eerste dag dat het doen van aangifte mogelijk is. Niet iedereen kan tegelijkertijd aan de slag. Volgens de Belastingdienst kunnen maximaal enkele tienduizenden mensen op hetzelfde moment inloggen op de site. Aangifte doen kan ook via een app. In het Overijsselse dorp Glanen zijn enkele duizenden Syriërs afgekomen op een kerkdienst van de geestelijk leider van de Syrisch-orthodoxe kerk, patriarch Ignatius Afrem II. De geestelijke is vorig jaar aangetreden als leider. De patriarch vraagt Nederland en andere landen Syrië meer te helpen en bescherming te bieden aan christenen in het door oorlog geteisterde land. Ook spoort hij de internationale gemeenschap aan samen te werken met de Syrische president Assad om het conflict op te lossen. In Estland worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden... waarbij het conflict in Oekraïne een grote rol speelt. De strijd gaat waarschijnlijk tussen de liberale hervormingspartij... van premier Roivas en de Centrumpartij. De hervormingspartij is groot voorstander van sancties tegen Rusland... vanwege de rol die de Russen in het conflict spelen. De Centrumpartij wil juist nauwere banden met Moskou. Het lijkt erop dat de premier hoe dan ook aan de macht blijft. Veel grote partijen in Estland hebben al gezegd... dat ze niet met de Centrumpartij willen samenwerken. In Moskou houdt de oppositie vanmiddag een stille tocht ter nagedachtenis aan Boris Nemtsov, een politicus die zware kritiek had op president Poetin. De mars gaat ook langs de plek bij het Kremlin waar hij vrijdagavond werd vermoord. Er mogen maximaal 50.000 mensen aan de herdenking meedoen. Het weer, zon, wolken en een enkele bui wisselen elkaar af. Het waait behoorlijk uit het zuidwesten, windkracht 5 tot 7.